6.9, straks meer. 4FM. 4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voorden schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk maken... om na de reguliere herdenking via de graven van Duitse militairen... de begraafplaats te verlaten. Maar de gemeente is nu bang dat een aangekondigde demonstratie... van antifascisten uit de hand loopt... De burgemeester zegt dat de kritiek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geen rol speelde bij het besluit. Voormalig BBC-medewerker Stuart Hall heeft voor de rechtbank 14 gevallen van misbruik van jonge meisjes bekend in de periode tussen 1967 en 1985. Zijn jongste slachtoffer was 9 jaar. Buiten de rechtszaal zei de advocaat van de 83-jarige Brit dat zijn cliënt zich tegenover de slachtoffers verontschuldigt. Hal presenteerde voor de BBC het programma It's a Knockout... en hij was voetbalcommentator voor de radio. In eerste instantie had hij de beschuldigingen nog afgedaan als kwaadaardig en harteloos. Net als gisteren staan er op de Dam in Amsterdam lange rijen voor de Nieuwe Kerk. De wachttijd is ongeveer twee uur. Vandaag is de laatste dag dat mensen de kerk kunnen zien zoals hij was versierd voor de inhuldiging. Gisteren bezochten zo'n 7200 mensen de kerk. Nutritia heeft de productie van babymelk verdubbeld. Sinds begin dit jaar is de vraag naar babymelk in Nederlandse supermarkten en drogisterijen enorm gestegen. Dat komt doordat veel Chinezen in ons land Nutrilon kopen en de pakken opsturen naar China. Sinds het melamineschandaal daar in 2008 hebben Chinezen weinig vertrouwen in de babymelk die daar wordt gemaakt. Het weer, in het zuidwesten soms regen, in de rest van het land vrijwel droog...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 选拔。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 welkom terug bij het uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk ook op weg naar jouw eh, vrije weekend. weekend dus met dode denk ik voor de boeg. En eh, zondag natuurlijk de bevrijdingsfeesten. Jaargang 23 van de Euro Breakdown. Aflevering 18 van 3 mei 2013. 22 stijgers, 2 zittenblijvers, 14 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. De script Six Degrees of Separation en Emily Sandé Clown verdwijnen na 16 weken allebei. Romantic ATI en Pharrell. Blurred Lines is de snelste stijger met 11 plaatsen. En Duke Dumont, M.A. en M.N.A.C. Need You zakken 11 plaatsen en zijn de snelste daler. Rihanna, Mickey Eco, Stay stond het langst in de lijst van allemaal. 18 weken, ze zakken wel van 30 naar 38. 3 mei 1766, de akte van consultschap wordt in het geheim vastgelegd. In 1942 concentratiekamp Sachshausen. Er worden 72 leden van de Nederlandse dienst geëxecuteerd. 1999 op deze 3 mei, een van de zwaarste tornado's ooit zorgt voor een spoor van verwoesting in de Amerikaanse staten Oklahoma en Kansas. In 2006 is het een vliegtuigcrash in de Zwarte Zee. Een Airbus A320 van eh, de Armavia, een Armeense luchtvaartmaatschappij, stort tijdens slecht weer in de Zwarte Zee. Alle 131 inzittenden komen daarbij om het leven. Terug naar 3 mei 2013, Dennis Groove op de radio. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op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 can't hold your hand. You make me.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 de zevende week gaat zij zeven plaatsen omhoog. Demi Lovato en Hard Attack. Van 23 omhoog naar 16 en daarvoor eh, op 19 blijven zitten Daddy's Groove en Stellar. Ondertussen staan hun 10 weken in de lijst. Snelstijger van deze week is van hun Robin Chick, ATI en Pharrell. In de vierde week omhoog van 24 naar 13 Blurred Lines. ese pollo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 can do. Cause we can do it nightly. You get me excited. Now it's my turn, turn. Yes, it's my turn, so give.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 nummer 12 van deze week, The Saturdays en What About Us. Nummer 20 is er voor Nicky Romero en Nervo Like Home in de zevende week twee plaatsen omhoog. Blijven zitten op 19 in de tiende week Daddy's Groove en Stellar. Heem en Falling zitten 12 weken in de lijst, zakken drie plaatsen naar 18. Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One in de 11 week zakken het van 8 naar 17. Demi Lovato Hard Attack in de zevende week. Zeven plaatsen omhoog van 23 naar 16. Vijf plaatsen verlies in de tiende week. William Chapman Reload. En ook vijf plaatsen voor Macklemore, Ryan Lewis en eh, Mary Lambert. Same Love zakt in de elfde week van 9 naar 14. De snelste stijger die is voor Robin, TK, TI en Pharrell. Blurred Lines in de vierde week omhoog van 24 naar 13. En de ZDD's What About Us in de vijfde week omhoog van 18 naar 12. Met Simons With You staat 13 weken in de lijst. Vorige week nog op 4, deze week terug te vinden op 11. En Carly Rae Jepsen Tonight and Getting Over You stond vorige week nog op 14. Deze week op nummer 10.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 get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. Op weg naar de top 5 van deze week waren we gebleven bij de nummer 6, The One Direction One Way or Another. In De tiende week blijven zij zitten op nummer 6. Tom Odell, Can Pretend daarvoor. In zijn vijfde week gaat hij er 5 omhoog van 12 naar 7. En klankcarousel Sonnetan staat 8 weken in de lijst, ging van 13 omhoog naar 8. Fun, Why Am I The One kwam ook voorbij in de negende week. Gaan zij omhoog van 11 naar 9. En Carly Rae Jepsen, Tonight and Getting Over You, staat 7 weken in de lijst. Vorige week nog 14 en deze week terug te vinden op nummer 10. Tijd om de top 5 dus in te gaan. 1 zitten blijven, 4 stijgers, of nee, 1 dalen moet ik zeggen. En 4 stijgers, zo ziet de top 5 eruit. En een van die stijgers is voor eh, Nicole Zerchinger. Haar boomerang in de zevende week gaat zij omhoog van 7 naar 5 toe. The world spit me out and I was spinning around, lost in a free never going down and breaking through the ground. When I thought I'd reach the end, I start to fall again. But I all starts to never surrender.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 came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you these songs Dad, you should see the tours that I'm on I see you standing there next to mom Both singing along, yeah, arm in arm Now there are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say Take that rage, put it on the page Take the page to the stage, blow the roof off the place I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God saying that's my kid I still look for your face could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away I know it's been a while but I can see it clear as day Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch But if you can't see me now, that shit's a must I used to say I won't know a winner till it costs me Like I won't know real love till I've loved and I've lost it So if you've lost a sister, someone's lost a mom And if you lost a dad, then someone's lost a son And they you all missing out, yeah, they're all missing out. So if you get a second to look down on me now, Mom, Dad, I'm just missing you now. And I still love nummer 1 van vorige week is de nummer 4 van deze week. The script If You Could See Me Now. Nummer 3 is voor uh, Ryan Lewis en Ray Dalton deze week. In de vijfde week gaan zij omhoog van 5 naar 3 toe. En de man die vorige week op 3 stond staat deze week op 2. Michael Bublé, It's a Beautiful Day straks is. Dus. Eerst Macklemore, can Hold Us. All right, all right.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 En het is inderdaad een mooie dag vandaag. Michael Bublé, it's a beautiful day. En het weekend blijft ook eh, goed te blijven, dus dat scheelt weer. Negende week dat hij in de lijst staat, omhoog van 3 naar 2. En Ryan Lewis, Ray Dalton, al, dus ging omhoog van 5 naar 3. Vorige week ging deze man van 3 naar 2 en nu van 2 naar 1 toe. Zijn achtste week in de lijst van Europa. Justin Timberlake en Mirrors is de nieuwe nummer 1 van Europa.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 making oh, me, me. Oh, nummer 1 van Europa is in handen van Justin Timberlake en Mirrors. In zijn achtste week dus omhoog naar nummer 1. Michael Bublé, It's a Beautiful Day op 2. En 3 was er van Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Haldas. nummer 1 van vorige week zakte naar 4 toe. De script If You Could See Me Now en 5 Nicole Searchinger Boomerang. The One Direction, One Way or Another, Tom Odo, Can Pretend, Klankcarousel, Sonnetans, Fun, Why Am I The One? En Carly Rae Jepsen op 10, Tonight I'm Getting Over You. Dat was de top 10 van deze week. Volgende week vrijdag om 3 uur heb ik weer een eh, hele nieuwe lijst voor je.